7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Kankerpatiënten die baat hebben bij een medicijn dat niet is bedoeld voor hun type kanker... krijgen dat middel binnenkort mogelijk vergoed. Nu is het nog zo dat een medicijn alleen wordt vergoed... als het is goedgekeurd voor de behandeling van een bepaald kankertype. Zorgpartijen en farmaceuten experimenteren nu met het nieuwe model... De komende vier maanden testen ze op ruim 100 mensen of een bepaald middel werkt. De medicijnen worden daarna alleen vergoed als ze aanslaan bij de patiënt. Het bestuur van de FNV reageert geschrokken op een bindend advies van de commissie Dijsselbloem over de vermogens van pensioenfondsen. Die moeten hogere buffers aanleggen. In een interne mail in handen van de NOS adviseert de FNV vakbondsbestuurders om bij vragen van leden niet al te veel in te gaan op deze kwestie. Dat zou de stemming over het pensioenakkoord negatief kunnen beïnvloeden. Het advies van de commissie betekent dat het mogelijk moeilijker wordt... om een belangrijk onderdeel van het nieuwe akkoord na te komen. Namelijk de belofte dat pensioenen sneller meegroeien... met de kosten van het levensonderhoud. De politie zet 200 nieuwe agenten en nieuwe technologie in... bij forensische opsporing, meldt het AD. De afdeling kampt met personeelstekorten en verouderde computersystemen. Om de tekorten op te lossen worden nieuwe politiemensen aangenomen... die snel worden opgeleid. Ook krijgen medewerkers speciale laptops... waarmee onderzoeksresultaten al op de plaats delict kunnen worden ingevoerd. Op meerdere plekken in het land waren afgelopen nacht lichtende nachtwolken te zien. Ze zijn zichtbaar rond het begin van de astronomische zomer op 21 juni... als het hoog in de atmosfeer het koudst is. Ze zijn te herkennen aan hun zilverblauwe kleur. Het levert spectaculaire beelden op. Het weer. Vanochtend wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het westen kan een bui vallen, af en toe met onweer. Het wordt vandaag 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM.